werkten op de dierenmarkt in de Chinese stad. Ook werden virusdeeltjes gevonden op spullen van het marktterrein. De dieren die er werden verkocht, zoals vossen en wasbeerhonden... zijn volgens het onderzoek plausibele gastheren voor het coronavirus. Er kon niet worden achterhaald hoe de dieren het virus hebben opgelopen. Op een vleeskuikenbedrijf in Friesland is vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding te voorkomen worden 105.000 dieren afgemaakt. In een ring van 10 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. Rond het bedrijf in Minnatschaam bij Franeker liggen nog twee andere vleeskuikenbedrijven van dezelfde eigenaar. Deze bedrijven worden de komende weken extra goed in de gaten gehouden door de Voedsel- en Warenautoriteit. In Rosmalen is een man overleden na een ongeluk met een quad. Volgens de politie reed hij afgelopen avond met het voertuig tegen een boom. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. De politie onderzoekt nog hoe het heeft kunnen gebeuren. Bij een brand in Heurwenen bij Zalbommel is asbest vrijgekomen. De brand woedde in een champignonkwekerij. Er zijn geen gewonden. De brandweer waarschuwt mensen om asdeeltjes niet aan te raken. Er wordt nog onderzocht hoe ver de asbest verspreid is geraakt. Directe omwonenden hebben een bericht van de gemeente gekregen. Engeland is door naar de finale van het EK voetbal voor vrouwen. De ploeg van Sarina Wiegman won gisteravond met 4-0 van Zweden. Morgen, komende dag, is de tweede halve finale tussen Duitsland en Frankrijk. Het weer vannacht zijn er opklaringen. Alleen in het noorden is er een kleine kans op een bui. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 13 graden. Overdag zijn er perioden met zon. Ook ontstaan er stapelwolken. In het noorden blijft de kans op een enkel buitje bestaan. Het wordt 19 tot 22 graden en er waait een matige noordelijke wind. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.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 En die vakantie met de trein via Parijs en alsmaar verder naar het zuiden. Lange dagen op het strand en s'avonds aan de boulevard naar de meiden kijken. Mm, mensen keken ook naar ons man. Weet je nog die ene met die blonde haren? Toen we zestien waren. is zoals het moet zijn tussen jou en mij. En vanavond is de weg vrij. Het voelt alsof ik door de tijd reis. Nu komt er niets meer tussen jou en mij. Meer uit het oog dan uit het hart. En hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein.